maar door de stikstofproblemen ligt dat nu stil... en mag er voorlopig niet extra worden gebouwd. Verschillende bruggen en viaducten in Nederland... kunnen wel een goede opknopbeurs gebruiken. Tom Egberts ga je ook zondag weer niet zien op tv. Goedenavond. De spanning in de titelrace neemt per week toe. De sportpresentator is de komende maanden niet aan het werk bij de NOS. Volgens de directie is dat besluit in goed overleg met hem zelf genomen. Een week geleden kwam de Volkskrant met een artikel... waarin stond dat Egbers een affaire heeft gehad met een collega... die begon als stagiair. En dat hij haar een tijd lang had gepest en geïntimideerd... nadat zijn vrouw erachter was gekomen. Het was even schrikken gisteren op de A67 bij Geldrop... Een truck met slachtafval verloor zijn lading toen hij op een andere vrachtwagen botste. Deze automobilist reed daarachter. Oh, fuck! Kut, Wat? What the fuck? Ja, afgelopen nacht zijn tientallen schoonmakers bezig geweest om de vettige troep van de weg te halen. Zo'n 10 ton aan ingewanden en vleesresten was op de rijbaan terechtgekomen. Mark was een van de schoonmakers die was opgeroepen om de boel schoon te maken. Ik heb op de zaak allemaal kleren weggegooid. En daarop de zaak mee gedoucht. Schoon overal uit de kast gepakt. En toen pas naar huis. En een busdeo. Vanmorgen kon de weg dus weer open. Dan nog het weer. Het is eh, licht bewolkt met af en toe een zonnetje en een graad of 15.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 NOS Sportpresentator Tom Egbers is de komende maanden niet te zien op televisie. Besluit is volgens de NOS-directie in goed overleg genomen. Egbers zou een stagiaire in het verleden hebben gepest na een relatie met haar. En het tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic zal nog het hele jaar duren...